12 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. De advocaat van PVV-leider Wilders in de minder Marokkanenzaak... wil dat het hoge beroep dat vandaag is begonnen direct weer wordt uitgesteld. Advocaat Knoops wil vier getuigen horen... onder wie toenmalig minister van Justitie opstelde. Dat is volgens Knoops nodig om de onderste steen boven te krijgen. Hij zegt dat er bewijs is dat de oud-minister druk heeft uitgeoefend op het OM... om Wilders te vervolgen voor zijn uitspraak die hij deed op de avond van de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. Ook wil hij het WOP-verzoek afwachten van RTL Nieuws... naar de documenten over het OM-besluit. De rechter besluit vandaag of de vier getuigen worden opgeroepen. In Urk zijn er mazelen uitgebroken. Volgens de GGD is de ziekte bij één volwassene en negen kinderen vastgesteld. Wordt nog gekeken of het nodig is om mensen in een omgeving in te enten of antistoffen toe te dienen. Wie de ziekte al heeft gehad of is ingeënt, is beschermd. Volgens Omroep Flevoland werd in 2017 slechts iets meer dan de helft van de beschikbare mazelenvaccins gebruikt op Urk. Een op de drie Urker kinderen kreeg geen enkele inenting. De laatste mazelenuitbraak in Urk was vier jaar geleden. De finish van de Elfsteden zwemtocht van Maarten van der Weijden... is gisteravond op televisie door bijna 2 miljoen mensen bekeken. Dat is, bijna, dat is iets meer dan vorig jaar. Toen keken op het hoogtepunt 1,4 miljoen mensen. In totaal volgden 4,2 miljoen mensen de tocht van Van der Weijden. En gisteravond bereikte die rond half acht de Bonkenvaart in Leeuwarden. Maarten van der Weijden heeft 3,9 miljoen euro opgehaald... met zijn Elfsteden zwemtocht tegen kanker. Hij wordt vanmiddag gehuldigd in zijn woonplaats Waspik. Het weer, zon, wolkensluiers en tropisch warm 33 tot 36 graden. De zuidoostelijke wind draait vanmiddag naar het westen en koelt het flink af.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 Wat moet ik doen zonder jou? bij jou. Nou loop ik alleen dezelfde straten door. Maar waar moet ik heen? Waar moet ik heen zonder jou? Dezelfde bomen, dezelfde mensen, dezelfde dromen van jou en mij. De vogels zingen is veranderd en toch is alles voorbij. Ik had hier niet meer moeten komen misschien. Toch ben ik bang om terug te gaan bovendien. Omdat ik jou dan met een ander zal zien. Een ander een ander met jou. Kom misschien. Toch ben ik bang om terug te gaan bovendien.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 gezin en laat je zorgen thuis. Voor een trip in de natuur op naar de zee. Want deze tijd is toch zo jachtig, laat uw spanningen tot thuis. De buitenlucht verandert uw humeur. Het maakt niet uit wat je doet in je vrije tijd. Want Nederland heeft mooie plekjes overal. De natuur biedt zoveel dingen, blijf niet zitten en ga mee. Als de zon schijnt stemt dat iedereen tevreden. Kom pak de fiets of neem de auto, blijf niet zitten op de stoel. Als je op weg bent geeft de buitenlucht een kriebelig gevoel. Ga naar de bossen of het strand of naar de heide. Voel je fit en blijf gezond, dus zing maar mee. Zin en laat je zorgen thuis. Voor een trip in de natuur op naar de zee. Want deze tijd is toch zo jachtig, laat uw spanningen tot thuis. De buitenlucht verandert uw humeur. Het maakt niet uit wat je doet in je vrije tijd. Want Nederland heeft mooie plekjes overal. De natuur biedt zoveel dingen, blijkt niet zitten en gemeen. Als de zon schijnt stemt dat iedereen tevreden.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 Feel the sun, baby, heating your soul. And learn how to live with your highs and your lows. I'm on your side yeah down, down, down. The way that we touch is never enough. I'm turning you up to getting down, down.